Hopelijk eh, wordt het een jaar waarin we met z'n allen weer een beetje meer kunnen gaan samenleven. En dat dan eh, met de nadruk op samen, want dat is toch zo belangrijk en dat missen we toch allemaal wanneer dat om welke reden dan ook beperkt wordt. Met Radio Barbier hopen we alleszins dat we ook in 2022 jouw metgezel mogen zijn op muzikaal en informatief vlak. We zullen ons uiterste best doen om je met heel diverse programma's te gaan vermaken, soms vanuit onze studio in Kruibeke en soms ook op verplaatsing. Dan komen we heel dicht bij jou. En voor de komende twee uren ja, dan hebben we alvast heel wat muziek voorzien en af en toe een terugblik naar het voorbije jaar. En we kijken ook vooruit met onze Kruijbeeks kalender. Starten, dat doen we alvast met Billy Joel, een plaats die hoog op de verlanglijst staat van veel van onze medewerkers, de Pianoman. city. A regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. I'm not really sure how it goes, but it's sad and it's sweet, and I knew it complete when I wore a younger man's clothes. La la la la la la la la la la. that's a song tonight. Well, we're all in the mood for a melody, and you've got us feeling alright.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 informeert. Wat gebeurde er in 2021 in Kruibeke? We spoelen even exact een jaar terug. Door de strenge coronamaatregelen was er toen nog minder mogelijk dan wat er de voorbije nacht nog mogelijk was. De politie van Kruibeke en Temse was alvast van plan om streng op te treden tegen overtreders. We horen nog even de commissaris aan het woord, nu juist een jaar geleden. Onze zone hanteert al maanden de nultolerantie, dus nu ook op deze dagen is de nultolerantie van toepassing. We gaan uiteraard wel niet achter de haag liggen of de auto's gaan tellen op de opritten, maar indien wij meldingen krijgen van eh, buren dat er feestjes aan de gang zijn, gaan we uiteraard eh, optreden. Gelukkig wonen er vooral lieve mensen in Groot-Kruijbeke en is de tussenkomst van de politie bij lockdownfeestjes in onze gemeente vorig jaar beperkt gebleven. Meer dan dichtbij. it's all if I lay here? If I just just lay here? Would you lie with me and just forget the world? Kruibeke informeert. Wat gebeurde er in 2021 in Kruibeke? In januari van 2021 werden we in Kruibeke geconfronteerd met een nieuwe manier van inzamelen van restafval. Voortaan moesten we ons afval droppen in grijze containers. Die zouden gewogen worden op het moment dat ze worden opgehaald. Wie een zware container voor zijn huis zet, die betaalt meer dan wie een lichte container voor het huis zet. Dat nieuwe systeem zorgde toch voor wat ongerustheid bij sommige inwoners, onder meer bij Wesley in de Ruppelmonde. Eh, gewoon een onnozel voorbeeld, een vuilbak, dat, dat is voor sommige eh, grote gezinnen moeilijker als, als een, eh, aan een normaal kleiner gezin. Ik, noem maar op, pampers, ehm, eh, kattenbakken, uh, kinderen hebben gemorst. alles wordt zwaarder. Hè. Je moet de mensen niet meer laten betalen om, om het duidelijk te maken dat ze moeten recycleren. Je moet de mensen stimuleren om te recycleren, niet belasten. Dat is het zware probleem. Op die bezorgdheid kwam er een reactie van Jens Dwaal en hij is de voorzitter van de afvalintercommunale IBOGEM. Het is niet per se duurder. Mensen hebben zelf een rekening in de hand. Ehm, we merken ook dat er nog heel veel marge is voor het recycleren. Denk bijvoorbeeld aan P+MD, waar veel meer in kan. Eh, aan GFT, eh, groenafval, tuinafval, eh, keukenafval, dat nog veel beter kan gerecycleerd worden. En daarmee kunnen mensen zelf ook hun eigen gewicht bepalen. En daarmee zullen ze hun tarief lager maken dan hetgeen dat zij nu zouden betalen. Ondertussen zijn we in Kruibeke al een jaar gewoon aan deze nieuwe manier om restafval in te zamelen. En vanaf vandaag volgt ook Zwijndrecht hetzelfde systeem met afvalcontainers. En later in het jaar zal tenslotte ook Beveren aan de beurt komen. this is perfect. Come kiss me one more time. I couldn't dream this up, even if I tried. You and me in this moment feels like magic, don't it? I'm right where I wanna be. Everybody's talking about heaven like they just can't wait to go it's gonna be so good, so beautiful. Lying next. talking about heaven like they talking about heaven like they just can't wait to go. Saying how it's gonna be so good, so beautiful. kiss me one more time. Radio Barbier. Annelies uit Sas van Gent in Zeeland. Haar moeder zei: Mijn dochter wordt een ster en iedereen. In Sas van Gent in Zeeland zei ja, dat Anneliesje brengt het ver. Zij nam dansles elke morgen, smiddags weer naar zangles toe. En s'avonds speelde zij nog amateur toneel. En Annelies zou gauw naar Amsterdam gaan een nieuw en groot uitzonderlijk talent. Karela lag aan haar voeten, zo zou het eigenlijk moeten voor die lieve kleine meid uit Sas van Gent. Annelies, uit Sas van Gent in Zeeland, talentenjacht, de prijs van het publiek. Haar hoofdrol bij de amateur toneelclub kreeg in de krant een prachtige kritiek. Op de zang- en de balletschool werd ze ieder jaar weer nummer één. Een tweede Shirley MacLaine of Barbara Streisand. En Annelies zou gauw naar Amsterdam gaan een nieuw en groot uitzonderlijk talent. Karela ga naar voeten, zo zou het eigenlijk moeten voor die lieve kleine meid uit Zas van Gent. Ze was 18 en toen zou het gaan gebeuren, maar iedere auditie werd een flop. Ze liep jarenlang met haar talent te leuren. En nooit bereikte Annelies de top. Maar ze kan niet terug naar Sas van Gent in Zeeland. Als figurante achterin het geleend Haar moeder zegt in Sas van Gent in Zeeland, haar eigen show staat morgen in Madrid. En overmorgen Londen of Zuid-Amerika. Dat is niet waar, maar niemand reist haar achterna. Maar s'avonds op haar kamertje in Mokum Verlangt ze zo naar huis, naar Sas van Gent Mama belt, ben je mal meid, zo gaat het immers altijd. Je komt er best, je hebt zoveel talent.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 Het waterpeil van de Barbierbeek stond toen erg hoog en ook de grachten rond de veldwegen die liepen over. Zo ook onder meer in de Gouwstraat in Basel, waar zelfs een onfortuinlijke bestuurder met zijn auto in de gracht terecht kwam. Want als het regent en veel regent, is het eerste dat hier onderloopt. Dat is het eerste dat hier onderloopt. maar nooit is het overal. Hè. Ja, er is eh, al heel wat water gevallen en eh, als de gracht zo wat open blijft, dan eh, zal het misschien nogal meevallen. Als er niet te veel water meer komt, want er blijft altijd nog water, komt er nog altijd af, ook al regent het niet meer. Hè. Het is allemaal direct niet weg. Hè. Als het is regent, dan kan geen kwaad. Maar als je zit, eh, dat het land helemaal um, ehm, er trokken is. Je ziet dat het water erop staat, dus het trekt niet meer in de grond. En dat wordt het gevaarlijk. Hè? Dat is het moment voor te zeggen, opgeluid, want als nu nog ver veel regen bijkomt, of dat nu nog veel regent, dan is het probleem. Dan, ja, dan hebben we zo'n toestanden. Hè? Die komen die auto die in de sleutgitter zit. Barbier. Nederlandstalig. Happy, happy, happy new year. Nu kom ik je weer tegen en we raken niet meer uitgepraat En als je me nog even geeft hebben we het weer ingehaald hey. jaar een nieuwe kalender, ook voor wat er allemaal leeft en beweegt in Krijbeke. En er staat al wat opgeschreven voor morgen, 2 januari. Als het weer het toelaat, dan kunnen we erop uittrekken voor een fikse winterwandeling in onze polder van Krijbeke. En waarom is niet meewandelen met de barbiergidsen? Om half vier zal het springtij zijn en dan mogen we er ons aan verwachten dat het water met grote kracht de inwateringssluis aan de Barbierbeek zal indonderen. Wil je dat in groep met deskundige uitleg van de barbiergidsen meemaken? Kom dan morgen tegen 2 uur in de namiddag naar de Cosmo Golem op de Scheldelei in Kruibeke, want daar vertrekt de wandeling. En op het einde van de tocht wordt er nog getoost op het nieuwe, geweldige virusvrije 2022. Deelname aan deze activiteit die is gratis en je kan alles nalezen op de website van de Barbiergidsen. I just gotta keep believing, and I've heard some say you will love me one day, and I will wait, I will wait to get your love one day.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 Dit is Radio Barbier. unicorn informeert. Wat gebeurde er in 2021 in Kruibeke? Begin vorig jaar hadden we nog warme temperaturen bij de jaarovergang, maar in februari was het zover. Toen kwam de vrieskou en Kruibeke lag onder een mooi sneeuwtapijt en de waterlopen en vijvers in onze gemeente die begonnen dicht te vriezen. En dan begint natuurlijk iedereen direct te hopen op uren schaatsplezier. We vroegen het bij de vijver aan het kasteel van Basel aan onze burgemeester en die hield de boot toch nog een beetje af. De schaatskoorts bij mijzelf nog niet zo erg, eh, maar de koorts stijgt wel. Ja. Ik heb al eh, signaal ontvangen dat vanaf als het mogelijk is de mensen wel graag zouden gaan schaatsen. Eh, maar wat dat mij betreft gaan we niet schaatsen als het ijs niet, dikker is dan 12 centimeter. Ik vrees er een beetje voor dat we dat ook niet gaan halen, dus, maar de veiligheid gaat voor alles. We hebben een hele mooie vijver, maar het moet veilig blijven voor iedereen. In ons natuurgebied, in de polders van Kruibeke, is het sowieso niet toegestaan. Eigenlijk op geen, enkel water is het toegestaan. Als we het gaan toestaan, is het hier op de kasteelvijver van Kasteel Wissekerk. En nu maar duimen dat het er eh, de komende weken toch wel eens van zal komen. We houden je op de hoogte hier in de uitzendingen van Radio Barbier. but the fire is so delightful. There's no place to go.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 But if you really hold me tight, on the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, but my still goodbye. But as long as you love me so, let us know, let us know, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow, let it snow, let it snow, no, no, no. Info. In onze Kruibeekse agenda hebben we alvast zondag 30 januari aangekruist. Dan is er namelijk een mooi concert in de Sint-Petruskerk in Basel. Rosalind Nijs brengt samen met haar ensemble bekende melodieën van onder andere Strauss, Offenbach en Lehaar. Ze wordt hierbij begeleid door piano, viool, altviool of fluit. Een schitterende mix van mooie bekende instrumentale werkjes, afgewisseld met gezongen stukjes. Het is een organisatie van het Davidsfonds van Basel en kaarten aan 12 en 15 euro zijn verkrijgbaar bij de bestuursleden van het Davidsfonds. Het concert begint op zondag 30 januari om half drie in de namiddag.